De kans is groot dat nog Labour, nog de conservatieven een absolute meerderheid halen. En dat is sinds 1974 niet meer voorgekomen. De vraag is dan hoe de liberaal-democraten van de verrassende nieuwkomer Nick Clegg het zullen doen. De Labour-regering is nu 13 jaar aan de macht. Alle vliegvelden in Schotland en Ierland zijn weer open. Het vliegverkeer komt geleidelijk op gang. De aswolk van de IJslandse vulkaan die gisteren boven het gebied lag is naar het westen weggetrokken. Vanaf de luchthavens van Edinburgh en Dublin wordt sinds gisteravond alweer gevlogen. In Amsterdam beginnen de reinigingsdiensten vandaag aan een staking van een week. De reinigers staken voor een betere CAO voor het gemeentepersoneel. Een uitzondering maken ze voor de Giro d'Italia, die dit weekend in Amsterdam begint. Het parcours en omgeving wordt, worden voorafgaand aan de drie etappes in de hoofdstad wel schoongemaakt. Na een langdurige ziekte is de Nigeriaanse president Yaradua overleden. Hij lag lang in een Saoedisch ziekenhuis, maar keerde in februari terug naar Nigeria. Daar had vicepresident Jonathan na veel politieke onrust inmiddels alle presidentiële bevoegdheden overgenomen. Yaradua heeft geen eind kunnen maken aan de corruptie in Nigeria. Hij is 58 geworden. De Amerikaanse hypotheekbank Freddie Mac heeft de federale overheid opnieuw om hulp gevraagd. De hypotheekgigant wil nog eens 10,6 miljard dollar van Washington. Het bedrijf werd in 2008 praktisch genationaliseerd nadat de Amerikaanse huizenmarkt was ingestort. Washington heeft al 50 miljard dollar in Freddie Mac gestoken. General Motors roept wereldwijd 162.000 Hummers terug naar de dealer. De plastic luchtinlaat op de motorkap kan loslaten en het overige verkeer in gevaar brengen. Het gaat om de modellen H3 en H3T die sinds 2006 zijn gebouwd.